van Kesteren met het NOS-journaal. Het gaat opnieuw slechter met de jeugdzorg in Nederland dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de jeugdautoriteit... die toezicht houdt op de zorg. Een derde van de aanbieders kampt met acute geldnood... door onder meer stijgende personeelskosten. Ook hebben ze te maken met veel ziekteverzuim. Daardoor hebben minder jongeren toegang tot die zorg. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg... maar die hebben vaak last van bezuinigingen door het Rijk... Zo hoopt dit kabinet komend jaar 500 miljoen euro te bezuinigen om de sector efficiënter te maken. De Amerikaanse staat Florida moet zich opmaken voor een nieuwe orkaan. Orkaan Milton is nu in de Golf van Mexico en neemt snel in kracht toe. De storm is nu al categorie 5 en bereikt windsnelheden van zo'n 250 km per uur. De verwachting is dat Milton woensdag aan land komt. Florida wil duizenden inwoners gaan evacueren. Twee weken geleden werden Florida en andere Amerikaanse staten al flink geraakt door Helene... een orkaan van de vierde categorie. En die kostte ruim 200 mensen het leven. In Amsterdam zijn rond de pro-Israël-manifestatie en de pro-Palestijnse tegendemonstratie gisteren zo'n 320 mensen aangehouden. Veruit de meeste weigerden te vertrekken toen de pro-Palestina-betoging werd beëindigd. Ze zijn met bussen weggevoerd en direct weer vrijgelaten. Twintig mensen kwamen wel in de cel terecht... voor vergrijpen als verstoring van de openbare orde en belediging... en het afsteken van vuurwerk. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen nog vastzitten. De Edison Publieksprijs Klassiek is gewonnen door Herman Vinkers. De cabaretier kreeg het beeldje voor zijn compositie Misa Sancti Giorgi. De jury noemt Vinkers een ware reiziger in muziekstijlen. De publieksprijs in de categorie jazz ging naar Dennis van Aarsen... De voormalige winnaar van The Voice of Holland kreeg de prijs voor zijn album Call It Love. Het weer vannacht trekken vanuit het zuiden buien over het land bij een graad of 12.